Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, wordt niet vervolgd voor het opzettelijk beschadigen van gebouwen. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. De Groninger Bodembeweging en twee inwoners hadden vervolging geëist. Ze zeiden dat hun woningen door bevingen als gevolg van de gaswinning levensgevaarlijk waren geworden. Volgens het gerechtshof is er weliswaar een aanwijzing dat levensgevaar te duchten is geweest. Maar die aanwijzing is onvoldoende voor een kansrijke vervolging, al dus het hof. Bij het protest van pro-Palestijnse betogers in Den Haag zijn 205 mensen opgepakt. Ze voerden actie in het Centraal Station en sommigen gingen op het spoor staan. Daardoor lag het treinverkeer urenlang stil. Uiteindelijk ontruimde de politie het station. Een agent raakte daarbij gewond. De politie spreekt van een grimmige sfeer en van grensoverschrijdende acties. De betogers vroegen aandacht voor de activisten van de Gaza-vloot... die woensdagavond door Israël zijn opgepakt. Ze stonden eerst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... maar nadat de ME daar had ingegrepen... verplaatste de groep zich naar het station. In Zweden zijn zeker elf mensen in het ziekenhuis beland... na het eten van besmet voedsel in een restaurant. Vier van hen hadden een bloedvergiftiging. In totaal kregen meer dan 80 gasten van het luxe restaurant in Stockholm klachten. Vermoedelijk zat in het eten de listeria-bacterie. Die kan groeien in voedsel dat in de koelkast wordt bewaard. Onder de zieken zijn twee chef-koks van een ander restaurant... die hun personeel trakteerden op een chic etentje. Het weer. In de loop van de nacht kan er wat lichte regen vallen, minima tussen 7 en 11 graden. Daarna een grijze dag, met later op de middag en vanavond vanuit het zuidwesten regen en meer wind.